is dus alweer het Rosenberg trio met George on my mind. Dat betekent einde van eh, deze twee uur durende regio nieuwsuitzending. Als invaller van Hans Wassenaar was dit Bart van der Meer. Volgende week zijn we er allebei weer. Dan van 2 tot 4 Matchbox en Hans van 4 tot 6 met zijn regio nieuws. Gezondheidsplein en weerbericht, et cetera. Ehm, in ieder geval een heel fijn eh, weekend. Eh, veel plezier aanstaande zaterdag op het Raadhuisplein en bij het Wenspaviljoen.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 zal duidelijk zijn hoe de VN de inzet van transporthelikopters gaat regelen. Dat heeft minister Hennis Plasgaard toegezegd aan de Tweede Kamer. De Kamer wilde een garantie van Hennis... dat de Nederlandse militairen de beschikking hebben over helikopters. Een garantie wilde de minister niet geven... maar ze zei dat ze de Kamer goed heeft verstaan. Wie voor een zieke vriend of bekende zorgt krijgt recht op zorgverlof, dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Tot nu toe is een werkgever alleen verplicht om zorgverlof te verlenen aan mensen die voor een zieke ouder, partner of een ziek kind zorgen. Het kabinet wil ook het vaderschapsverlof uitbreiden. Naast de twee betaalde verlofdagen wil het kabinet drie onbetaalde vrije dagen invoeren. MKB Nederland is daar woest over. 2 miljoen kilo vlees van de verdachte groothandel Willy Selten... dat in Koelhuizen ligt opgeslagen, kan niet worden vrijgegeven. Uit de administratie wordt niet duidelijk waar het vlees vandaan komt. Daardoor is het onveilig om het vlees op te eten. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vandaag in een brief... aan de curator van het bedrijf laten weten. Die wil dat het vlees gewoon wordt verkocht. Groot-Brittannië houdt 22 helikopters aan de grond na de crash van een helikopter in Glasgow. Bij dit ongeluk vielen eind vorige maand 9 doden. Na het ongeluk in Glasgow vlogen de helikopters van hetzelfde type gewoon door... totdat gisteren een technisch mankement werd ontdekt. De zes trauma-helikopters van de ANWB zijn van hetzelfde type. De ANWB heeft contact gehad met Eurocopter... maar ziet geen reden om de toestellen aan de grond te houden. In Australië zijn twaalf kinderen weggehaald uit een boerderij... waar een familie al tientallen jaren incest blijkt te plegen. De kinderen waren ondervoed en smerig en sommigen blind of doof. Al vier generaties verwekten ooms, tantes, broers en zussen kinderen... die op hun beurt ook weer nakomelingen kregen met elkaar. De kinderen zijn onder toezicht gesteld. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook kans op nevel en mist. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen is het eerst grijs en nevelig, later op de dag ook zon. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Het is nu toch een drukke avondspits geworden met vooral problemen op de A1. Daar zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Niet allemaal in de Randstad. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Eemnes 10 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Amsterdam bij Eembrug 8. De A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Del 6 kilometer. Een ongeluk nu bij Woerden op de A12 Den Haag-Utrecht. De file valt nog mee, maar dat zal snel veranderen natuurlijk. Richting Den Haag staat bij Gouda al 7 kilometer file. De A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 7 kilometer. Twee rijstokken zijn dichter. En richting Gorkum staat bij Stiedrecht Oost 7 kilometer. De A16 Breda Rotterdam bij de Van Brienoorbrug 7 kilometer op de parallelbaan.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 Als je niet meer weet waar